uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Noord-Engeland is een stuntvliegtuig dat meedeed aan een luchtshow neergestort. De piloot kwam daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde bij Carfest, een auto- en muziekfestival... dat wordt georganiseerd door DJ Chris Evans. Volgens getuigen leek het erop dat de piloot van het gecrashte vliegtuig... de macht over zijn toestel verloor. In de binnenstad van Amsterdam is het bomvol door de Gay Pride. Vooral op de feestlocaties Rembrandtplein en de Zeedijk. De organisatie raadt mensen af om nog te komen. De politie adviseert om voor een feestje naar het Kwaku Festival in Zuidoost te gaan... of naar Dance Valley in Spaarnwoude. De botenparade vanmiddag is volgens de politie feestelijk en zonder grote incidenten verlopen. Vanwege het mooie weer was het drukker dan vorig jaar. En voor dit jaar voor het eerst een koninkrijksboot mee. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten mogen homo's niet trouwen zoals in Nederland. Het Nederlandse leger kampt met een groot tekort aan munitie. Daardoor zijn er minder schietoefeningen, bevestigt Defensie op basis van berichtgeving door RTL Nieuws. Volgens de militaire vakbond VBM is het gebrek aan munitie desastreus voor het moreel van de militairen. Het tekort aan munitie is niet nieuw, maar de problemen zouden groter zijn dan anders. Defensie zegt dat het tekort onder meer komt doordat er veel munitie wordt gebruikt bij missies en vanwege lange leveringstijden. Het lichaam van het laatste slachtoffer van seriemoordenaar Jack the Ripper wordt waarschijnlijk opgegraven voor DNA-onderzoek. Volgens Britse media wil het ministerie van Justitie hiervoor toestemming geven om meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van Jack the Ripper. Het verzoek om opgraving komt van een auteur die bezig is met een nieuw boek over de reeks moorden in de 19e eeuw in Londen. Jack the Ripper vermoorde zeker vijf prostituees. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen overdag opnieuw geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.